Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De manifestatie uit de hand gelopen. Bij het Colosseum zijn onder meer winkelruiten ingegooid en auto's in brand gestoken. Een klein groepje relschoppers zou daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag wordt in veel Europese steden gedemonstreerd tegen de rol van het grootkapitaal en van politici in de financiële crisis. Onder die steden zijn ook Amsterdam en Den Haag. Op het vliegveld van Saba is gedemonstreerd tegen de komst van zes fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Volgens de betogers zijn ze tweederangs burgers geworden sinds het eiland een jaar geleden een bijzondere gemeente van Nederland werd. Zo zouden de levensstandaard en het onderwijs alleen maar achteruit zijn gegaan. De parlementariërs brengen de komende dagen een bezoek aan alle Antilliaanse eilanden. Een zakenman die zegt dat hij in Afghanistan voor Nederland heeft gewerkt als spion, eist 5 miljoen euro schadevergoeding van de staat. Volgens de man is zijn leven in gevaar gebracht door loslippigheid van ambassademedewerkers in Kabul. Een van hen zou het huidige GroenLinks-Kamerlid Peters zijn. Die doet de beweringen af als onzin. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn eerdere claims van de man afgewezen. Hendrikje van Andel Schipper, die 115 jaar oud is geworden, had zeldzame veranderingen in haar DNA. Die maakte dat ze ongevoelig was voor ouderdomsziekten als dementie en aderverkalking. Dat hebben Nederlandse onderzoekers bekendgemaakt. Hendrikje van Andel was de oudste mens ter wereld. Ze had haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Schaatser Sven Kramer heeft in Insel na anderhalf jaar weer een wedstrijd gereden. Hij won de 3 kilometer in een tijd van 4 seconden boven zijn persoonlijk record. De Vries miste door een blessure het hele vorige seizoen. De laatste keer dat hij in actie kwam was in maart 2010. Dan het weer vannacht helder en minima rond 2 graden met in het oosten kans op voorstaande grond. Morgen eerst wat mist, maar al snel opnieuw veel zon.